10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat is bij Muiderberg begonnen aan het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug. De brug van 255 meter lengte moet een afstand van 400 meter overbruggen. Als het meezit gebeurt dat in 6 uur, maar het werk kan uitlopen tot morgenochtend vroeg. De mega-operatie heeft ook gevolgen voor het verkeer. De A1 is tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg tot morgen 12 uur dicht. En ook verbindingswegen zijn afgesloten en er is geen treinverkeer mogelijk. De verplaatsing is te volgen via een livestream van Rijkswaterstaat. Vanwege de veiligheid wordt mensen gevraagd om niet te komen kijken. Alle Nederlanders die gewond raakten bij een busongeluk in de buurt van Kortrijk zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Ze zijn op weg naar huis, meldt de ANWB Alarmcentrale. Bij het ongeluk kwam een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur om het leven. Aanvankelijk moesten 24 Nederlandse inzittenden van de bus in ziekenhuizen worden behandeld. Twaalf van hen konden in de loop van de middag al naar huis en vroeg in de avond werden ook de twaalf andere buspassagiers uit het ziekenhuis ontslagen. De grote brand die in het noordoosten van de Canadese staat Alberta al tijden teistert, is nog altijd niet bedwongen. De bosbranden breiden zich uit door de harde wind en bedreigen een gebied zo groot als de helft van de provincie Utrecht. Zo'n duizend brandweerlieden zijn dag en nacht in de weer om het vuur te bestrijden. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 90.000 inwoners zijn geëvacueerd. In Alberta is nu alle hoop gevestigd op de natuur, want morgen gaat het daar regenen. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Hoewel de officiële uitslag nog niet bekend is, melden Britse media dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn conservatieve tegenstrever Goldsmith. Na acht jaar krijgt de Britse hoofdstad weer een Labour-burgemeester. Kaan neemt het stokje over van de conservatief Boris Johnson... die sinds 2008 burgemeester van Londen was. De verkiezing van Kaan is bijzonder. Hij is de eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad. Hij zit sinds 2005 in het lagerhuis. Het weer ook vannacht helder, morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden. Ook zondag zonnig, dan wordt het 23 tot 25 graden. Na het weekend eerst nog zomers. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was het NOS.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 En wij gaan eens kijken of dat lukt. De band staat uit. Ja. Ja, eh, maar is die grote vriend dan? Want ik moet even nummer nog in doen, dat ging niet goed. Nou, dan gaan we even wachten op... Maar is je voorlichter je grote vriend? Nou ja, als hij ons eventjes kan vertellen wat daar precies allemaal aan de hand is in de krukjes, dan eh, vind ik het een vriendelijke meneer. Wij wachten heel eventjes tot Jonas eh, bereik heeft of niet. Oké. Dan drukt u het telefoon 2 in, dan gooit u de schuif open en dan wachten we net lang tot hij opneemt. Nee, telefoon, doe er maar één. Wel een beetje snel. Ah. Ik geloof niet dat er heel veel gebeurt op het moment er gebeurt helemaal niets. Wacht, ik bel nog even snel. Blijf nog even zo. Nou, Laat hem openstaan ook. Voor een tweede poging? Laat hem openstaan, alle twee. En dan gaan we even kijken wat het beste is. Is dat zo geluk, hè, als de telefoons hier niet werken. <laughs> moest je er geen 9 voor toetsen? Een 9, nee, 0. Ik eh, ben nu aan het bellen. Wacht, ik ga even kijken wat... Ah, ik slag om de tand aan mijn smoel. <laughs> Ah. Ik hoor nog altijd een, eh, een niet positief pieptoontje. Welke staat aan? Eén of twee? Allebei. Het is even eentje schuif dicht. Hallo? Hallo? het is echt een cursus apart dit. Dan gooi je die andere open, twee. <laughs> Want hij wil niet eens bellen deze. Nee, dat doet hij helemaal niks. Nou, mijn telefoon is nou gestopt. Nou, dan gaan we nog een, eh, een klein nummertje draaien. En dan wachten we eventjes. Eh, dan gaan we meneer de persvoorlichter proberen te bereiken op een andere manier. Intussen horen wij Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza.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 uh, lieve mensen, we hebben iemand aan de lijn. Een van de persvoorlichters eh, van de regio Kennemerland. Hebben wij iemand aan de lijn? Hallo. Hallo. Ja, goedenavond. Goedenavond. Met wie hebben wij het genoegen? Eh, Robert Pauw. Robert, goedenavond. Vertel ons, eh, wij kregen een noodoproep binnen over een brand in de Krukjes. Wat is daar precies aan de hand? Ja, u bedoelt en alle Alert waarschijnlijk. er is om, omstreeks kwart over acht is er een brand gemeld. Dat zou gaan om een loods aan de eh, Oude Kruisweg in de Krukjes, eh, vlakbij de ringvaart van Haarlemmermeer. Ja. Nou, er staat inderdaad eh, een loodsende brand. De grootte van de brand valt op zich mee. we hebben denk ik over 6 bij 12 meter. Oké. Er komt ontzettend veel rook vanaf. Ah. Dus dat is het grootste euvel op het moment? Ja, absoluut. In eerste instantie is er opgeschaald naar grote brand, vanaf middelbrand. Niet zozeer voor de grootte van de brand, maar voornamelijk om meerdere eenheden ter plaatse te krijgen voor de waterwinning. Ja, precies. Want we hebben een uur geleden gebeld, toen was het grip 1. Is dat nog steeds het geval? Eh, het is uh, grip 2. Dat is uh, sinds dat de, de rook zeg maar, over is gaan trekken. We hebben in eerste instantie hebben we al ongeveer zes huisadressen ontruimd. Omdat die vlak naast de lood zich bevinden. En nu is het zo dat, nou, ik denk de afgelopen drie kwartier, dat er zoveel rook ook over Heemstede heen komt. Dat daar ook een NL-alert is uitgegaan. Ah, dus zoeken aan mensen om echt ramen en deuren dicht te houden. En als ze echt in de rook zitten, om dat gebied dan te verlaten. Juist. Eh, omdat hier ook gewoon eh, heel slecht is. Het is echt dikke zwart dat ook wat er vanaf komt. Oké, en het, zijn, het is nog niet brandmeester, heb ik begrepen? Nee, nog niet. Eh, op dit moment is de brandweer bezig, ook om op de zijkant van de loods op de een of andere manier zicht proberen te krijgen van wat er brandt door middel van maak van gaten. ja, en dat open zien te krijgen. Aha, en is het nou, er duidelijk om, of tenminste hoe noemen we dat, vast problemen voor de buren, de nabijden? Dat we het overslaat? Nou, dat gevaar eh, is op dit moment niet. Het is voornamelijk de rook die echt heel veel hinder veroorzaakt. Eh, zoals gezegd, de brand zelf en het gebouw dat in de brand staat is ook vrij klein. Ah, oké. Hey, eh, laatste vraagje Robert, dan laten we weer met rust. Hoe zit het voor de gemeente Zandvoort en omgeving, of in ieder geval voor ons de nabije omgeving? Is daar nog iets over bekend? Nou, het zou kunnen zijn, misschien dat de mensen die aan de kant van Heemstede wonen, dat die wat ruiken. Ja. ook daarvoor geldt van, nou, hou je ramen en deuren dicht, dan hou je die geur en die rook buiten. Eh, maar het meeste gaat echt eh, eh, richting Heemstede. Oké, dan weten wij genoeg. Dan danken we je hartelijk voor, jou, voor jouw belletje. Dan kunnen wij met een gerust hart gaan slapen zometeen. en dan, wens, ik je, wens je heel veel sterkte met de moeite vanavond. Ja hoor, dank u wel. dank je wel. Fijne avond, Robert Daag. Nou, tot zover de brand in uh, Krukjes. Tot zover. Ik denk niet dat wij er nog heel veel over kunnen gaan spreken. We zijn ook inmiddels al... Uh, nou, Robert heeft ons alles verteld. En, Toch een kwartier over tijd. ZFM Beachmasters van deze week. We zijn er woensdag weer. Ehm, wij gaan afsluiten eh, ruim een uur te laat eigenlijk, hè? Nou, een uur, ja. Ja, een uur en een kwartier. Maar dat maakt dit nummer niet minder lekker. We gaan luisteren naar Gregory Porter, Liquid Spirit in de Kleptone remix.